uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Het officiële dodental van de aanslag op een kerstmarkt in Maagdenburg in Duitsland staat op 2. Het gaat om een volwassene en een klein kind. Een man van 50 jaar reed gisteravond met een auto in op de kerstmarkt. Hij is daarna opgepakt. Het gaat om een man uit Saoedi-Arabië die sinds 2006 in Duitsland zou wonen. Saoedi-Arabië heeft de aanslag veroordeeld. Bij een ongeval op de A67 bij Eersel in Noord-Brabant is iemand om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond, meldt de politie. Vanwege het ongeval is de weg afgesloten. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie doet daar ook nog onderzoek naar. Het lijkt erop dat de Amerikaanse overheid toch niet vlak voor kerst helemaal stil komt te liggen. De overheid dreigt in geldnood te komen omdat de plannen over de overheidsuitgaven werden weggestemd door de Republikeinen... onder druk van aankomend president Trump en zijn adviseur Elon Musk. Zij wilden dat de overheid meer zou bezuinigen. Er is sindsdien gewerkt aan een nieuw akkoord... En dat lijkt er nu te zijn. De Democraten en Republikeinen zijn in het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gegaan. En de Senaat moet er eerst ook nog mee instemmen, maar het lijkt erop dat die ook groen licht gaat geven. Minister Faber van Asiel en Migratie gaat gemeenten en provincies... die te weinig opvangplekken regelen voor asielzoekers... niet dwingen om dat alsnog te doen. Door de spreidingswet moeten gemeenten en provincies... gezamenlijk 96.000 opvangplekken regelen... zodat asielzoekers meer over het land worden verspreid. Maar dat doel is nog niet gehaald. Er zijn nu bijna 90.000 plekken geregeld. Minister Faber kan gemeenten dwingen om asielzoekers alsnog op te nemen... Maar ze kiest ervoor om ze nog een half jaar de tijd te geven om de resterende opvangplekken te vinden. Het weer, af en toe wat regen bij een graad of 5. Overdag is het ochtends eerst bewolkt, maar droog.